René van Brakel met het NOS-journaal. Het is vannacht precies liep en zonk. Dat wordt onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. De bemanning en passagiers van het schip dat de route van de Titanic overdoet houden twee herdenkingsplechten herdenkingsplechtigheden. De eerste is tegen vijf uur, precies 100 jaar nadat de Titanic tegen de ijsberg botste. Een paar uur later is er nog een ceremonie om te herdenken dat het schip zonk. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het eerste Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend... waar de namen van de slachtoffers op vijf bronzen platen staan vermeld. De Peruaanse rebellenbeweging Lichtend Pad heeft 36 gijzelaars vrijgelaten die een week geleden werden ontvoerd. De slachtoffers zijn werknemers van bedrijven die in de jungle in Zuid-Peru werken aan een gaslijn. Volgens de Peruaanse regering lieten de ontvoerders de gijzelaars vrij onder druk van een massale omsingeling door agenten. Lichtend Pad eiste 10 miljoen dollar aan losgeld, maar volgens de regering is er niets betaald. De vrijgelaten gijzelaars zouden in goede gezondheid verkeren. Een ontvoering van deze omvang door de rebellen van pad is al bijna tien jaar niet meer voorgekomen. In de Spaanse voetbalcompetitie is een doelpuntenrecord gevestigd. Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Barcelona-speler Lionel Messi scoorden de afgelopen avond allebei hun 41ste competitietreffer van het seizoen. Het oude record van 40 stond al op naam van Ronaldo en vestigde hij vorig seizoen. In de Spaanse competitie zijn nu 33 wedstrijden gespeeld. Koploper Real staat 4 punten voor op Barcelona. Messi en Ronaldo hebben nog 5 wedstrijden om hun doelpunten totaal uit te bouwen.